Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Er komt een nationaal tegen ebola. De samenwerkende hulporganisaties gaan geld inzamelen op Giro 555. Er komen reclamespotjes op radio en tv... maar het is nog niet duidelijk of er een grote tv-avond komt. De hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib, het Rode Kruis en UNICEF... maken later vandaag meer bijzonderheden bekend. Bij tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten hebben de Republikeinen de meerderheid veroverd in de Senaat. Ze wonnen zeker zeven zetels op de Democraten. De Republikeinen hadden al de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De uitslag betekent dat het voor Obama nog moeilijker wordt om zijn voorstellen door het congres te loodsen. Bouwbedrijf Heijmans schrapt 200 banen bij het onderdeel utiliteitsbouw. De omzet bij dat onderdeel is over de eerste negen maanden ruim 20% lager dan vorig jaar. Heijmans dreigt in de rode cijfers te belanden. Topman van der Elf spreekt van magere resultaten over de hele linie, maar hij noemt geen concrete cijfers. Bank en verzekeraar ING betaalt nog deze week het laatste deel van de staatssteun af. Vrijdag stort het bedrijf ruim een miljard euro terug. Zes jaar geleden kreeg ING 10 miljard euro staatssteun. Inmiddels gaat het weer goed met het bedrijf. Zo bleek ook uit de stresstest voor de Europese banken. De aardbeving van vannacht in Groningen had een kracht van 2,6 op de schaal van Richter. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. Over schade is nog niets duidelijk. Het epicentrum van de beving lag bij Middelstum. De schok werd ook gevoeld in de stad Groningen. De schokken worden veroorzaakt door gaswinning. De NAM noemt het vervelend als er schade is... en zegt dat de schade gemeld kan worden op internet. Het weer is nog mist, verder bewolkt en vooral in het oosten wat motregen. In het westen af en toe zon, maar ook een enkele bui en het wordt 11 graden.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 A4 richting Amsterdam tussen het Ipenburg en Zoeterwoude 5. En richting Den Haag staat 4 kilometer tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. A7 Hoorn richting Zaandam tussen de afritten Hoorn en Weidewormer 10. En op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Heemskerk en op een 7 kilometer. Dat komt omdat door de mist de spitsstrook dicht is. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen knooppunt Watergasmeer en afrit Rai 4. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven 6 kilometer. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5.